Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de VS is de man doodgevonden die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij... zaterdagavond in de buurt van Los Angeles. Het gaat om een man van 72 van Aziatische afkomst. Hij heeft zichzelf om het leven gebracht. De politie vond hem in een busje dat gisteravond werd omsingeld en doorzocht. Bij de schietpartij zaterdagavond in een dansgelegenheid in Monterey Park... vielen 10 doden en 10 gewonden. Nederland krijgt vaker te maken met onbeheersbare natuurbranden... die ook grote gevolgen hebben voor de samenleving. Dat staat in een onderzoek onder leiding van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. Als gevolg van klimaatverandering wordt de natuur warmer en droger... en daardoor brandbaarder. De experts roepen overheden op om maatregelen te nemen. Duitsland zal zich niet verzetten als Polen Leopard-tanks naar Oekraïne stuurt. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock gezegd. De Leopard-tanks zijn van Duitse makelij en daarom moet Duitsland formeel goedkeuring geven om ze naar Oekraïne te laten gaan. Nederlanders staan steeds vaker een orgaan af na hun overlijden. Vorig jaar steeg dat aantal tot 285, volgens de Transplantatiestichting een record. Door corona was het aantal orgaandonaties en transplantaties flink gedaald. Bijna 1250 mensen wachten nog op een nieuw orgaan. Op de Australian Open zijn in het dubbelspel twee Nederlanders door naar de kwartfinale. Wesley Koolhof won met zijn Britse dubbelpartner van een Servisch duo. Ook Jean-Julien Royer en zijn speelpartner uit El Salvador plaatsen zich voor de kwartfinale... door te winnen van de Nederlanders Robin Haase en Marwe Middelkoop. Het weer. Veel bewolking en de temperatuur ligt net boven nul. Blijf blijft vandaag droog en het wordt maximaal 2 graden. Dinsdag iets meer zon, verder weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Bergen en Knopend Kooimeer.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 of voorbijgangers van ver. En ik spits mijn oren en probeer iets te doorgronden. Waarvan ik het bestaan vermoed, maar niet echt zeker weet. Hoor je de stad? Mijn hemelse verslaving. Voel je de ik elke keer in de stem van de zee.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 Experts waarschuwen voor meer onbeheersbare natuurbranden in Nederland... als gevolg van klimaatverandering. Ze roepen overheden op om maatregelen te nemen. Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2021 afgenomen, blijkt uit cijfers van het CBS. Het overschot was 5% minder dan in 2020.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 Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling for you? Don't you know I'm falling I'm falling.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 I can count the ways we'll crash and burn. There's a thousand reasons not to try, but is one enough to change your mind? There's a hundred ways to break your heart, but I'll never know if we don't start.